Het houdt onder meer in dat ze hun mensen een toeslag moeten geven voor werk in de avond en het weekend. Slaat nergens op, zeggen die online supermarkten, omdat zij heel anders georganiseerd zijn. Bij hen is een groot deel van het personeel ouder dan 18, daardoor vallen die loonafspraken veel duurder uit dan bij normale winkels. Na jarenlang onderzoek en een dossier van bijna 90.000 pagina's is het vandaag zover. De rechter doet uitspraak in de MH17-zaak. Acht jaar geleden werd het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Aan boord zaten 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders. Niemand overleefde de ramp. Drie Russen en één Oekraïner zijn als verdachte aangewezen, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ze worden verdacht van het neerschieten van het vliegtuig... en daarmee de moord op alle 298 inzittenden. Voor beide aanklachten kun je levenslang krijgen. En dat ze niet zelf op de knop drukten... maakt volgens de officier van justitie niet uit. Zij gaven de bevelen, dus zijn ze schuldig. De kans is heel klein dat de verdachten ook echt hun straf zullen uitzitten. Ze staan straks niet voor de rechter. Sterker nog, ze zijn nooit opgepakt. In IJsselstein zijn ze toch nog steeds niet van dit geluid af. Ja, dat is de tram en die zorgt al jaren voor geluidsoverlast. En buurtbewoners zoals René worden er helemaal gek van. De eerste tram die 20 jaar gereden heeft, die, eh, ja, daar hebben we nooit gelast van gehad. Alleen dit is, eh, ja... Dit is triest wat er, nou, eh, wat er nou gebeurt en nog steeds doorgaat. De trams hebben sinds deze week wieldempers, maar dat helpt niet genoeg. Er is dus nog steeds een hoop herrie te horen. Provincie Utrecht is daarom van plan om de rails te slijpen. Het weer, de echte herfstdag. Veel wolken, wind en regen. Vanavond en vanmiddag is het wel wat vaker droog. Vooral in het zuiden. En het wordt 9 tot 11 graden.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 Oekraïne mag waarschijnlijk in Polen onderzoek doen op de plek waar dinsdag een raket insloeg. Dat zegt een adviseur van de Poolse president. Bij het neerkomen van de raket kwamen twee Poolse burgers om het leven. De prijzen van tweedehands auto's zijn gestegen naar een nieuw record, meldt verkoopplatform Autoscout24. In oktober werd er voor een occasion gemiddeld ruim 24.000 euro gevraagd. Dat is 16% meer dan een jaar eerder. Steeds meer fietsers hebben werkende verlichting. Het gaat om bijna 80 procent. In 2003 was dat nog minder dan de helft, zeggen twee brancheorganisaties.